Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor 84.000 Nederlandse huishoudens geldt inmiddels het advies om kraanwater voor gebruik eerst drie minuten te koken. Het is een voorzorgsmaatregel die in elk geval tot na dit weekend geldt. De afgelopen dagen werd de E. coli-bacterie aangetroffen in het drinkwater in het noorden van Limburg. Vorige week gebeurde dat in de omgeving van Apeldoorn. Het is nog niet bekend hoe de E. coli-bacterie daar terecht kon komen. Volgens wateronderzoeksinstituut KWR is het puur toeval dat er nu twee gevallen kort na elkaar opduiken. Gezondheidsgoeroe Wim Hof heeft de Volkskrant aangeklaagd... vanwege een artikel waarin hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Dat meldt persbureau ANP, dat inzage had in de dagvaarding. Hof en zijn vier oudste kinderen eisen een rectificatie in een zaterdagkrant... en een schadevergoeding vanwege smaad en laster. Volgens hen zijn bronnen die een ander beeld schetsen weggelaten... en is het verhaal in de Volkskrant een eenzijdige weergave. De politie heeft een 19-jarige man uit Maasluis aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een man uit diezelfde plaats... wiens lichaam vanochtend op straat werd gevonden. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau... en zal worden verhoord door de recherche. Na de vondst van het lichaam vanmorgen zei de politie dat de man mogelijk door steekwonden om het leven is gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. VN-vredesmacht Unifil meldt dat er gisteravond opnieuw een VN-militair van de vredesmissie in Libanon gewond is geraakt bij een beschieting. De afgelopen dagen raakten al vier blauwhelmen gewond doordat het Israëlische leger op de posities van Unifil schoot. Er klonk al snel forse internationale kritiek op Israël vanwege de aanvallen. Israël verklaarde later dat de blauwhelmen per ongeluk waren geraakt. Volgens experts is dat onwaarschijnlijk. Het weer. Er trekken enkele buien over het land en het waait stevig.